Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Commissaris Nelly Kroes kijkt met afgrijzen naar beelden van Silvio Berlusconi... zei ze in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Ze zei ook dat het buitengewoon jammer zou zijn als Berlusconi opnieuw wordt gekozen tot premier. De Italianen kiezen vandaag en morgen een nieuw parlement. Volgens Kroes heeft de huidige premier, Mario Monti, heel veel en moeilijk werk verricht... en moet in elk geval die lijn worden doorgezet. Paus Benedictus heeft voor het laatst in het openbaar het zondagsgebed uitgesproken, het Angelus. De 85-jarige paus sprak zoals gebruikelijk vanuit het raam van zijn appartement hoog boven het Sint-Pietersplein, waar tienduizenden belangstellenden naartoe waren gekomen. Benedictus zei dat hij de wens van God volgt en de kerk niet verlaat. In Den Haag is het eerste stukje van de A12, de Utrechtse baan, afgesloten nadat een waterleiding was gesprongen. Daardoor stroomde water vanaf een viaduct op de weg. Het verkeer wordt omgeleid. De leiding is inmiddels afgesloten en wordt nu gerepareerd. Zodra de weg schoongemaakt gaat die weer open. Eerst in de richting Den Haag, daarna de stad uit. Meer dan 100 woningen en een aantal bedrijven in de omliggende straten zitten nog wel zonder water. Ouderen en laagopgeleiden zijn het somberst over de economie, zegt Maurice de Hond na onderzoek. Het consumentenvertrouwen in die groep is veel lager dan bij de rest van de bevolking. Afgelopen week meldt het CBS dat het consumentenvertrouwen op het laagste niveau staat sinds het begin van de metingen in 1986. De Belgische wielerkoers Kuurne-Brussel-Kuurne gaat vandaag niet door. De organisatie en de politie zeggen dat ze de veiligheid van de renners en de toeschouwers niet kunnen garanderen. Sommige delen van het 196 kilometer lange traject zijn door de sneeuw zeer glad geworden. Het weer bewolkt en in een groot deel van het land nog steeds sneeuw. Verder ligt de vorst, in noorden en westen geleidelijk natte sneeuw en motregen. Daar wordt het 2 of 3 graden. In zuidoosten en oosten ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de Utrechtse baan weer open voor het verkeer.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 And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again I'll be with be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through. deserve. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night.